Eh, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen bij ABN AMRO gaan hun baan kwijtraken. De bank heeft vanochtend een grote reorganisatie aangekondigd. Komende jaren verdwijnen 5200 banen. Dat is een kwart van het personeel. het persbericht dat ABN er net uitstuurde... staat dat ze het doen vanwege een aangescherpte strategie. Ze willen meer waarde creëren voor aandeelhouders en medewerkers. En de ontslagen zijn nodig om de winst omhoog te krikken. De burgemeester van Terneuzen is opgestapt. Hij heeft geen vertrouwen meer in een goede samenwerking... tussen de gemeenteraad en de wethouders... over de komst van een AZC in de gemeente. De burgemeester zette zich daarvoor in... maar een meerderheid van de gemeenteraad en de wethouders is daarop tegen. Om op Zeeland ging de straat op om inwoners te vragen naar hun reactie. Nou, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat is eh, nieuws. Eh, nee, nee, dat wist ik eigenlijk niet, nee. Ja, jammer. Ik heb daar geen mening over. Eh, jammer. Hij was een goede burgemeester volgens mij. Eh, ja. Dus ik heb het van mijn vrouw gehoord, maar ik begreep dat eh, het, draait om het asielzoekerscentrum. Wat vind ik daarvan? Eh, eerlijk gezegd niet zo heel erg veel, want ik ben niet zo heel erg bezig met de burgemeester en politiek en dergelijke. Dus, ja. De burgemeester heeft tegen de commissaris van de Koning in Zeeland gezegd dat hij zijn ontslag indient. Maar die heeft de burgemeester dringend verzocht om aan te blijven. Bij aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn doden gevallen. In de Russische regio Rostov vielen drie doden na droneaanvallen door Oekraïne. En ook raakten tientallen mensen gewond. Rusland voerde vannacht ook aanvallen met drones uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen twee doden en zeven mensen raakten gewond studenten van de TU Eindhoven hebben iets nieuws bedacht. Een auto die je niet naar de garage hoeft te brengen. Je kan hem namelijk zelf makkelijk repareren. Bij de auto zit een app, zodat je makkelijk zelf kunt zien wat er aan de hand is. Dat zegt een van de studenten. Het mooie aan die app is dat hij dan niet alleen het probleem diagnosticeert... maar ook meteen eh, eh, uitlegt aan jou van... oké, hoe moet je dit dan gaan repareren? Welk gereedschap heb je nodig? En op die manier geven we de kennis aan elke willekeurige gebruiker om eh, de auto te repareren. Ja, ze gaan de auto niet op de markt brengen, maar ze willen hiermee de auto-industrie inspireren. Het weer op veel plaatsen dichte mist en in het zuidoosten kans op regen. Vanmiddag een mix van wolken, zon en regen. Het wordt 6 tot 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Er is vanmorgen vooral veel vertraging op de A7 van Den Oever naar Zaanstad... tussen Horen Noord en Purmerend Noord, 13 kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht...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 my traveling from if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee.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 ABN AMRO schrapt ruim 5000 banen, een kwart van het totaal. De nieuwe bestuursvoorzitter, Marguerite Beraar, wil de kosten verminderen... en de bank daardoor winstgevender en sterker maken. In Amsterdam gaat de rechtszaak over de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude van start. Het Openbaar Ministerie zal vandaag uitleg geven over het verzamelde bewijs. Hoewel de verdachte is opgepakt, is nog altijd niet zeker wie hij precies is. Jan van Zanen mag nog eens zes jaar burgemeester van Den Haag blijven. De gemeenteraad draagt hem voor bij de minister van Binnenlandse Zaken. Van Zanen's huidige termijn loopt tot 1 juni volgend jaar. En het weer op veel plaatsen dichte mist. Verder enkele buien, vanmiddag ook wat zon en het wordt 6 tot 8 graden. Dit is ZFM. I asked if he knew the truth.